Duizenden mensen stonden daar op de trein te wachten om te vluchten, vertelt verslaggever Roel Pauw. Het eh, station van Kramatorsk dat is een plek eh, die nog in Oekraïense handen is. Eh, en waar zich eh, heel veel mensen verzamelen die uit de Donbass zijn gevlucht... op weg naar veiligheid in het westen van het land. Ja, er zijn veel mensen verrast door dat bombardement. En zoals gezegd, tientallen doden, heel veel gewonden. Daar zullen er ongetwijfeld in de komende uren nog wat bij komen. Onder de doden zouden ook vijf kinderen zijn. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, veroordeelt de aanval... en zegt dat ze er erg van geschrokken is, zei ze op dit moment in Kiev. De kinderbueno, de kinderrepen en de kindersurprise eieren. Ze moeten allemaal uit de schappen. Alle producten van kinder worden teruggeroepen. De eieren leiden eerder tot een salmonella besmetting. Dat bleek al in december in de fabriek ontdekt. Die chocoladefabriek in België is voorlopig dicht. De man die vastzit voor de dood van Esmee stond vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij zegt dat hij het meisje van 14 heeft gedood tijdens een stoeipartij. Je hoort de rechter. U hebt eh, verteld dat u wilde verbergen dat u iets met haar had en dat ze bij u kwam. En u hebt haar toen meegenomen, eh, uw flat uit. En u kwam uiteindelijk met, met haar lichaam achter op de fiets... uit bij die bomen aan de Melchior Treuplaan... waar u haar hebt eh, achtergelaten. Het lichaam van Esmee werd op Oudjaarsdag gevonden in een park in Leiden. De man van 32 was haar turnleraar. In Venlo in Limburg lijkt de tijd de laatste tijd een stuk langzamer te gaan. Dat komt doordat een kerkklok daar nog steeds op wintertijd staan, staat. Want de vrijwilliger die de boel heeft aangepast durft niet meer naar boven. De kerk heeft een bedrijf ingeschakeld om de klok op de goede tijd te zetten. Het weer klaart op veel plekken op vanavond. Het koelt af tot net iets boven het vriespunt. Morgen meer buien, soms ook een wintersbuitje, dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Er is maar één file in de regio die voor meer dan 5 minuten vertraging zorgt. Dat is namelijk de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Don't you think twice about it? Stay strong. You must fight it. You must carry on. and the go. goes on. weet wat je wel en niet wil doen dan je pa verdient. Jij en je zusje. Zoals je klaar staat, grote broer. Bloed is bloed, geen raar. goed gaat, vlug. En als je er bent, dan kan je niet meer terug. Blijf nog even wie je bent. Groei niet te hard, mijn kleine vent. Luister even, kleine heer. Het is nu te laat, ik kan niet meer.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 Hij zegt dat het laat zien tot welke daden de Russen bereid zijn. De dodental is inmiddels opgelopen tot 50. Vermogensbeheerder Robeco moet een boete betalen van 2 miljoen euro. Het bedrijf controleerde onvoldoende op witwassen. En eerder kregen banken om die reden al hoge boetes. Oud-toptennisser Boris Becker heeft faillissementsfraude gepleegd... oordeelt een rechtbankjury in zijn woonplaats Londen. Volgens de jury heeft de 54-jarige Duitser een deel van zijn miljoenenvermogen achtergehouden voor zijn curator... toen hij failliet ging in 2017. Het weer, vanavond en vannacht bijna overal opklaringen.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 Ah, there she goes again, the dope is Ethiopian. In other words, she came through exploding in the podium, dynamite Napoleon like sodium mixed scorching, killing me softly, Lauren or Kevorkian. Can't tell if she's cuckoo or corky when asked her name and she said, call me 10.